In het jaarverslag van ProRail staat dat één op de drie vertragingen het afgelopen jaar te wijten was aan wangedrag. Als voorbeeld wordt Koninginnedag genoemd. Doordat er mensen bij Amsterdam over de rails liepen, lag het treinverkeer rond de hoofdstad urenlang stil. ProRail wil daders van diefstal en vandalisme laten opdraaien voor alle schade die zij veroorzaken. De onrust op de financiële markten en een mogelijke terugval van de economie zijn de grootste gevaren voor de financiële stabiliteit. Dat schrijft de Nederlandse Bank in zijn halfjaarlijkse rapport. De bank vindt verder dat de eurolanden financiële hervormingen moeten doorvoeren. Ook het Nederlandse pensioenstelsel moet worden herzien om de pensioenen in de toekomst te kunnen blijven betalen, vindt de Nederlandse Bank. Het pand waarin Café de Hemel in Volendam was gevestigd wordt opgeknapt. De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft ingestemd met een voorstel daartoe van het college van BMW. In de nieuwjaarsnacht van 2001 kwamen in Café de Hemel 14 jongeren om bij een brand. Sinds die tijd is er niets meer met het pand gebeurd. De gemeente heeft ruim 700.000 euro vrijgemaakt om de boel op te knappen. Op 1 januari volgend jaar moet het klaar zijn en de gemeente wil dan, exact 10 jaar na de brand, een herdenkingsbijeenkomst houden. Het Nederlandse leger in Afghanistan is begonnen met het overdragen van taken aan de Australiërs. Die nemen voortaan de training van Afghaanse militairen voor hun rekening. Maandag verlaten de Nederlanders ook Chora. Ook de taken in dit district worden vanaf nu door de Australiërs vervuld. Tot 1 augustus verlaten Nederlandse militairen alle kampen en buitenposten in Oeruzgan. Het weer vrij zonnig, maar ook nog wat wolkenvelden. Het wordt 14 graden op de Wadden en 18 in het zuidoosten. Morgen wordt het met 18 tot 20 graden iets warmer. Wel neemt dan vanuit het westen de bewolking toe en is er kans op regen.